een uur van tevoren door het Israëlische leger gewaarschuwd dat het gebouw bestookt zou worden. In het gebouw hadden onder meer nieuwszender Al Jazeera en persbureau AP hun kantoren. Het aanwezige personeel ontvluchtte volgens ooggetuigen in paniek het pand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Volgens het Israëlische leger was het gebouw een legitiem militair doelwit... omdat onder meer de inlichtingendienst van Hamas er actief was. Het leger stelt dat Hamas de mediaorganisaties gebruikte als menselijk schild. Militanten van Hamas vuren al de hele dag raketten af op Israël. In een aantal Israëlische plaatsen en steden ging vandaag meerdere keren het luchtalarm af berichten Israëlische media. Na de aanval op het kantoor in Gazastad heeft Hamas gedreigd met aanvallen op Tel Aviv. In Den Haag is vanmiddag op drie plekken gedemonstreerd om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Er zijn enkele mensen aangehouden omdat ze niet weg wilden gaan. De Vlaardingse persfotograaf Joey Bremer heeft aangifte gedaan van bedreiging. Gisteravond werden stenen door de ramen van zijn huis gegooid. Bremer werd deze week bedreigd door Feyenoord-aanhangers. Die zouden boos zijn omdat hij foto's maakte van ongeregeldheden... met Feyenoord-supporters in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. De hockeymannen van Bloemendaal zijn voor de 21ste keer landskampioen geworden. In de play-offs wonnen ze ook hun tweede duel van Kampong na shootouts. Eerder vandaag veroverden de hockeysters van Den Bosch hun 20ste landstitel. Ze wonnen met 1-0 van Amsterdam. Het weer vanuit het zuiden neemt het aantal buien geleidelijk af. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 9. Ook morgen buien en een graad of 15.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 Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis? yeah Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. heart some Oh, baby, to see That you're qualified to your You think you're me Well, honey, baby, just wait and see And we'll sing Oh, oh, Sheila Let me love you till the morning Oh, oh, Sheila, you know to be the only one for her. Uh, baby, it's one, two, three. I love you, baby, honestly. Uh, I want to deedle deedle dee. I deedle deedle dee. Uh, oh, oh, Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Uh, oh, oh, Sheila. and we sing Oh, oh Sheila Let me love you till the morning comes Sheila Oh, oh Sheila You know I want to be the only one Sheila Oh, oh Sheila Let me love you till the morning comes Het ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.